De Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken stemde gisteravond voor een resolutie die toestemming geeft voor een aanval. De resolutie werd aangenomen met 10 tegen 7 stemmen. Een woordvoerder van president Obama riep de voltallige Senaat op om er nu ook mee in te stemmen. Die stemming is waarschijnlijk volgende week. In Sint-Petersburg is vandaag en morgen een top van de G20... waarin de grootste economieën ter wereld zijn verenigd. Gewoonlijk hebben ze het over de economie... maar in plaats daarvan staat de top in het teken van Syrië... en de mogelijke aanval van de VS. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zitten ook in de G20. De politie gaat ratten inzetten bij de opsporing. Het gaat om een proef in Rotterdam waarbij een tiental zogeheten snuffelratten worden ingezet om verdachten van schietincidenten te onderzoeken op kruidresten. In Afrika worden ratten al ingezet voor het opsporen van landmijnen. Enige nadeel is dat ratten maar een paar jaar leven, maar ze zijn wel eenvoudig en snel te trainen. Pakistan krijgt een lening van ruim 5 miljard euro van het IMF. Het geld dat over een periode van drie jaar wordt uitbetaald... moet het land uit de economische crisis helpen. Voorwaarden voor de lening zijn dat Pakistan hervormingen doorvoert en dat ze overheidstekort omlaag brengt. De Nederlandse export naar Azië is flink afgenomen. Dat blijkt uit berekeningen van het Financiële Dagblad op basis van de nieuwste cijfers van het CBS. In de eerste maanden van het jaar is de waarde van de export naar zeven Aziatische landen met bijna 10% gedaald. Consumenten in Azië geven minder uit en de bedrijven investeren minder. Het weer, kans op nevel of een enkele mistbank. Overdag is het overal al snel zonnig en het blijft droog. Het wordt zo'n 24 graden aan zee. En landinwaarts 26 tot lokaal tegen de 30 graden. Vrijdag ook nog warm en tot de avond droog.